Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is de uitvaart van Peter R. de Vries bezig. Die begon een uur geleden in Theater Carré. Alleen familie en vrienden zijn daarbij. Om 11 uur, toen de uitvaart begon, draaiden bijna alle radiozenders het favoriete nummer van de misdaadverslaggever. Muziek is broodnodig en essentieel in ons leven en dat weten we omdat zelfs een stoere misdaadverslaggever die voor de duvel niet bang was, geïnspireerd werd door muziek. Hij luisterde vaak naar Procol Harum met A Wider Shade of dit was zijn favoriete nummer. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Dus daarom, Peter, is deze voor jou. Gisteren liepen 7.500 mensen al langs de kist van Peter R. Vries om afscheid te nemen. Er is nog een Nederlandse Olympische droom in duigen gevallen. Resmi Ogink, die mee zou doen in het onderdeel taekwondo, is positief getest op corona, vertelt verslaggever Nick Wouters. In de reactie in het persbericht zegt ze, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessure. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière. Gisteren bleek al dat skateboarder Candy Jacobs niet meedoet aan de Spelen vanwege een besmetting. Een man uit Roosendaal in Brabant heeft zich gemeld op het politiebureau. Agenten waren vrijdag zijn auto aan het doorzoeken... terwijl hij zelf op de achterbank van de politieauto zat. De man sprong op de bestuurdersstoel en reed er vandoor. De politieauto was alweer terecht, de man nu dus ook. Hij wordt verdacht van drugsbezit en autodiefstal. Hoor jij s'nachts dit geluid? Sla die mug niet zomaar dood, maar doe een beetje voorzichtig en maak er een foto van. Dat vragen onderzoekers. Als je die foto in hun app zet, kunnen zij bepalen welke mug het is en of die enge ziektes kan overbrengen. Sowieso vinden onderzoekers dat je je bestens in de mug kunt verdiepen. Altijd handig, zeker als je een verre reis maakt. Dan is het gewoon hartstikke leuk om eh, ja, je muggen te kennen en dan weet je, ik moet iets meer aan mijn muggenpreventie doen. Iets beter in een klamboe slapen, in een muggennet. En iets beter met uh, muggenspray spuiten om mezelf eh, te beschermen tegen ziektes. Want ook hier komen exotische muggen voor die ziektes kunnen overbrengen. Het weer nog, af en toe een wolkje, maar vooral droog vanmiddag. 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen is dat zo goed als hetzelfde.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 Listen to the beat, of a song, a in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a on fire, on on the Japanese boogie. standing alive with a on fire, on on the Japanese boogie.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 Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi de hoofdpunten van het NOS-journaal. De populaire video-app TikTok krijgt in Nederland een boete van driekwart miljoen euro. Volgens de toezichthouder, autoriteit persoonsgegevens... benadeelt TikTok jonge kinderen... omdat die de Engelstalige privacyregels niet kunnen begrijpen. In Theater Carré in Amsterdam is het besloten afscheid van Peter R. de Vries aan de gang... voor familie, vrienden en andere bekenden. Daarna is in kleine kring de uitvaart. Opnieuw is in Tokio een Nederlandse Olympier positief getest op corona. Het is Resmi Ogink, die zou meedoen aan taekwondo. Die moet nu tien dagen in quarantaine en ze mist daardoor haar wedstrijden.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 Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby drive you crazy, but no one can take his place.